Echt tevreden. Alles gaat er toch wel naar wens. Zowel op Nederland als ook op Duits gebied. Daar zingen allen toch steeds hetzelfde lied. Dus mensen wilt u eens komen kijken. naast elkander staan. Want als je ziet hoe ze hier een eenheid vormen, dan wil je er beslist niet meer vandaan. We zijn zo blij met ons. Dus mensen bent je naar gezelligheid op zoek. Kom dan bij ons in de Achterhoek. We zijn zo blij met ons kleine dorpje, dat kleine dorpje. daar zijn de mensen nog echt tevreden. Alles gaat er toch wel naar de wens. Dus mensen bent u naar gezelligheid op zoek. Kom dan bij ons in de Achterhoek. We zijn zo blij met ons kleine dorp